Jij ging van mij heen, voel me zo alleen. Jou slecht beken ik mijn verdriet. Lieve kleine vrouw, ik zoek mijn troost bij jou. Bij anderen vind ik het niet. Iedere keer plaatst het verlangen me weer. Als ik denk aan de tijd van weleer andere dag vond ik jou, kende ik liefde en trouw. Ben ik gelukkig geweest, kleine vrouw. Met een tweetjes alleen, beider zielen als één. Slechts een sfeer van geluk om ons heen. Als jij zoete woorden van liefde sprak, op dat zolderkamertje Ondere dag was met leven een feest, nog komt vaak voor mijn geest het geluk dat zo kort is geweest. Van het werken moe kwam ik naar je toe, het kamertje leek een paleis. Waren wij ook arm, het hart klopte warm, het karotje was oud paradijs. Nu is voorbij, ze lette een licht om mij, want de zon in mijn leven was jij. Onder het dak vond ik jou, kende ik lieden en trouw, ben ik gelukkig geweest, kleine vrouw. Met een tweetjes alleen, beider zielen als één, slechts een sfeer van geluk om ons heen. Als jij zoete woorden van liefde sprak, op dat zolderkamertje onder het dak. Wat met leven een feest, nog komt vaak voor mijn geest, het geluk dat zo kort is geweest. met leven een feest, nog komt vaak voor mijn geest. Het geluk dat zo kort is geweest.